Meijer met het NOS Journaal. De monumentale Vondelkerk in Amsterdam is vannacht bijna volledig verwoest door brand. Het vuur ontstond aan het begin van de nacht in de toren. Omdat de vonkenregen leidde tot brandgevaar zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer naar huis kunnen. De oorzaak van de brand is ook niet bekend. De Vondelkerk was tot 1977 in gebruik als katholieke kerk. Nu was het een plek voor concerten en kantoorruimtes. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen van de brand in een opslagloods in een woonwijk in Hillegom. Mogelijk is er asbest vrijgekomen. De brandweer had veel last van omstanders die kwamen kijken en heeft een groot gebied afgezet. Mensen die hun auto in dat gebied hebben staan kunnen voorlopig niet bij hun voertuig. Er zijn nog 15 woningen ontruimd. Voor mensen die vannacht niet bij bekenden terecht konden voor een slaapplek is een hotel geregeld. Volgens de Nederlandse politiebond is er tijdens de jaarwisseling ongekend veel geweld gebruikt tegen de politie en hulpverleners. Voorzitter Nina Kooijman schrijft op X dat ze zelf drie keer is bekogeld met vuurwerk tijdens haar dienst in Amsterdam. En dat ze meldingen krijgt van collega's uit het hele land. De andere politiebond, ACP, meldt op X ook veel meldingen te hebben ontvangen van politiecollega's en BOA's... die tijdens hun dienst zijn bekogeld met vuurwerk. Voor zover bekend zijn er tijdens de jaarwisseling twee mensen overleden door ongelukken met vuurwerk. In Aalsmeer kwam een 38-jarige man om het leven. En ook in Nijmegen werd een vuurwerkongeluk iemand fataal. Maar over het slachtoffer daar is verder niks bekendgemaakt. Het weer, vandaag geregeld buien die ook winters kunnen zijn. Het wordt 3 tot 6 graden en er staat een stevige wind. Morgen kans op natte sneeuw bij een graad of 4.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 Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life. Dance for life.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 Het vuur ontstond aan het begin van de nacht in de toren. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Volgens de Nederlandse politiebond is er tijdens de jaarwisseling ongekend veel geweld gebruikt tegen de politie en hulpverleners. Ook de andere politiebond ACP zegt veel meldingen te hebben ontvangen... van politiecollega's en boa's die tijdens hun dienst zijn bekogeld met vuurwerk. Voor zover bekend zijn er tijdens de jaarwisseling twee mensen overleden door ongelukken met vuurwerk. Het weer, vandaag geregeld buien die ook winters kunnen zijn. Het wordt 3 tot 6 graden en er staat een stevige wind.